Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Noord-Nederland zijn gisteravond 17 politieinvallen gedaan... in een lopend rechercheonderzoek. Er zijn 10 mensen opgepakt. De invallen waren onder meer in Oosterwolde, Hogeveen, Leeuwarden, Groningen en Drachten. In die laatste plaats is iemand bij zijn aanhouding in zijn been geschoten... en naar het ziekenhuis gebracht. De politie wil niet zeggen om wat voor onderzoek het gaat. Vandaag wordt er verder gezocht naar sporen. De GGD onderzoekt wie er allemaal contact heeft gehad met de Nederlander... die besmet is met het coronavirus. Volgens verschillende media gaat het om een man van 56 uit Loon op Zand. Hij zou carnaval hebben gevierd in zijn woonplaats en in Tilburg. De man meldde zich woensdag zelf bij het ziekenhuis in Tilburg... en zit daar in de isolatie. Volgens de burgemeester van Tilburg gaat het naar omstandigheden goed met hem. Het ziekenhuis is vandaag gewoon open. Turkije voert de druk op het buitenland op om maatregelen te nemen in Syrië. Er moet volgens Ankara een internationaal vliegverbod komen om de vluchtelingen in Idlib te beschermen. Voor bombardementen in die regio zijn een miljoen mensen op de vlucht geslagen. Turkije wil hen niet opnemen en dreigt vluchtelingen die al in Turkije zijn door te laten naar Europa. Vandaag komt de NAVO op verzoek van de Turken bijeen om over de situatie in Idlib te vergaderen. Gisteren kwamen bij bombardementen in Idlib volgens Ankara 33 Turkse militairen om. Rusland, bondgenoot van Syrië, ontkent betrokkenheid bij die beschietingen. Wel heeft Rusland twee marineschepen met kruisraketten naar de Syrische kust gestuurd. De populariteit van de elektrische fiets blijft groeien in Nederland. Het afgelopen jaar werd het recordaantal van 420.000 nieuwe e-bikes verkocht. Zo'n 2,5 meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van de Rijvereniging, BOVAG en onderzoeksbureau GFK. Het weer, vanochtend wat zon, later bewolkt en regen. In het noordoosten eerst kans op natte sneeuw en het wordt ongeveer 7 graden. Ook in het weekeinde periode met regen en veel wind. En morgen wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeers. Verkeers. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 langzaam rijdend verkeer vanuit Amsterdam naar Utrecht.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 À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça, le monde est hyper Tu croyais quoi On se plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja pas moyen, dja Je suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça.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 cœur En katana baby tu dettes ça Oh Y Y'a pas moyen dja Tu pas ta cata dja dja Genre en katana baby tu dettes ça Oh dja dja a pas moyen dja Tu pas ta cata dja dja Genre en katana baby tu dettes ça Oh dja dja Tu pas ta cata dja dja non Y'a pas moyen ouais. En on la baby, tu dettes ça. Oh, dja J'suis pas ta carte, non, dja non. Y'a pas moyen, dja ouais. En la baby, tu dettes ça, d'après toi. En on la baby, tu dettes ça. En catchant la baby.